maar verwacht wordt dat de asbestdeeltjes zich niet ver hebben verspreid. Volgens de brandweer is er dus ook geen gevaar voor de bewoners van nabijgelegen huizen. Een van de twee schuren is uitgebrand, de andere kon nog worden gered. Bij de brand in Spijkenisse is niemand gewond geraakt. De regering in Cairo spreekt tegen dat fenugriekzaad uit Egypte de bron is van de EHEC-uitbraak. Uit laboratoriumonderzoek blijkt dat de zaden niet besmet zijn, zegt de Egyptische Voedselveiligheidsorganisatie. De EU heeft een exportverbod ingesteld voor bepaalde zaden en kiemen uit Egypte. De EU denkt dat een partij fenugriekzaad die in 2009 uit Egypte is geïmporteerd de bron is van de uitbraak. Volgens de Egyptische minister van Landbouw kan de bacterie nooit twee jaar hebben overleefd op het zaad. De EHEC-besmetting kost aan zeker 51 mensen het leven. In Irak is een massagraf ontdekt, met daarin zeker 900 lijken. Het graf is ontdekt in de buurt van de stad Diwania. De Iraakse autoriteiten vermoeden dat het Koerdische burgers zijn... die in de jaren 80 onder het bewind van Saddam Hussein zijn vermoord. De lichamen zijn overgebracht naar een ziekenhuis in Najaf... waar ze worden geïdentificeerd. De VS heeft bondgenoten gewaarschuwd dat terroristen overwegen aanslagen te plegen via geïmplanteerde bommen. Dat hebben functionarissen gezegd tegen verschillende Amerikaanse media. Veiligheidsdiensten houden er al lange rekening mee dat terroristen via bommen in het lichaam aanslagen willen plegen. De afgelopen maand kregen ze informatie dat terroristen deze methode nu serieus overwegen. De New York Times meldt dat Al-Qaeda op het Arabisch Schiereiland zich in de methode verdiept. Verwacht wordt dat de controles van internationale vluchten naar de VS zullen worden aangescherpt.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 Eh, een opname van vijf jaar geleden waarin je kon luisteren naar eh, de band... onder leiding van Matthew Bellamy Muse. welkom. Dit wordt het tweede gedeelte van de nacht. Ging het anders met muziek van heinde en verre, alle genres en alle tijden. En voor alle leeftijden, de muziek van alle kanten. En in dit uur laat ik je twee eigen opnamen horen uit de VARA-archieven. Er is een song, zo duidelijk al, uit het eh, grote Giel-archief van uh, een maandje geleden. Nou, minder dan een maand, van een paar weken geleden zelfs. En er is er ook eentje van heel lang geleden, uit 1995... waarin je kunt gaan luisteren naar de stem van Sophie B. Hawkins. Maar voordat het zover is, eerst even die eh, opname uit het grote archielarchief archief van 25 mei jongsleden. John Allen. En Joanna gaat die zingen. From the dying arms of twilight, let's run into the night. fly like straight shot arrows. die op 25 mei jongsleden heel vroeg te horen was... in het uh, 3 fm van Giel Belen, John Allen. En hij zong daar over eh, Joanna. En in september dan komt hij naar eh, Nederland toe voor een eh, vijftal optredens. In Breda, Groningen, Rotterdam, Utrecht en Nijmegen. Daar zal hij zich laten zien en zal hij zich ook laten horen. John Allen, en hier hoorde je met Joanna. Dit komt naar Lowlands toe dat is die oude man die ik voor het nieuws draaide. c 16 Steve. Noah and the Whale is dit. En dit is de nieuwe single van Noah and the Whale. Opvolger voor Life is Goes On. Life is Life. used to be somebody, and now he's person he becomes. star ook de augustus ongetwijfeld spelen... als die staat op een van de podia van het Lowlands Festival in Biddinghuizen. Noah and the Will, de nieuwe single Life is Life. Afgelopen weekend, misschien heb je de krant nog ergens liggen... en ben je er niet naartoe gekomen om het artikel te lezen... Dan grijp die krant nog even voordat hij bij het oud papier komt. In ieder geval een, eh, <laughs> een op zijn minst interessant interview met eh, Stevie Nicks in dat NRC. En ze is nog net zo fotogeniek als vroeger. Daar is niks mis mee verder. Dit is Secret Love van haar. En dat is nieuw van haar. Stevie Nicks. VARA op Radio 1. Secret Love, je de versie van Billy Stewart uit 1967. In 1953 toen werd het al gecomponeerd en in de jaren 50 is het vooral bekend geworden in de uitvoering van Doris Day, die het zong in de film Calamity Jane. Daarvoor ook Secret Love, een hele andere in de uitvoering van Stevie Nicks en haar Secret Love kan je vinden op de meest recente album In Your Dreams, Stevie Nicks. Zoals ik al zei, eh, de dame is nog steeds fotogeniek. Kan je ook zeggen van de volgende dame. Die is ook nog steeds fotogeniek als je haar eh, website bekijkt. Sophie B. Hawkins. Die was in de jaren 90 ook populair met een aantal songs. En op 13 februari 1995, toen bezocht ze Nederland. Sterker nog, ze bezocht de studio's van eh, Radio 3... en was te gast bij het middagprogramma van Henk Westbroek. Denk aan Henk, 13 februari 1995. Ze zat achter de vleugel. Sophie B. Hawkins. and the song daar Right Beside You. I'm dancing in the shadows of life and death It's all around me tonight. I miss you making love to me right beside myself. to the. Dat was helemaal niet onzin als je dat zo hoort. <laughs> uitgewoond wordt hij. En hij werd uitgewoond door Sophie B. Hawkins, 13 februari 1995. Eh, de gast bij het Radio 3-programma Denk aan Henk. Tussen 12 en 2 was dat destijds. Elke dag te beluisteren op eh, Hilversum 3, Sophie B. Hawkins. En een eigen archiefopname uit de VARA-archieven Sophie B. Hawkins en uh, Right Beside You. The King op de Gospel Tour... En Love Letters, dat is wat je van me gaat horen. Er zijn vele versies van, maar dit is toch ook wel een hele uit 1966, The King. Love letters street from your heart Keep us so near while apart I'm not a every line. And I kiss the name that you sung. And darling, then I read again. die je ongetwijfeld ook wel zult kennen... dat eh, zijn die van Alison Moyer en Frankie Miller. Dat was de in 1966 uitgekomen uitvoering van Elvis Presley... Love Letters, 1945 werd het al gecomponeerd... en verscheen het in een film toen als instrumentaaltje... en later werden daar... Eh, woorden aan toegevoegd aan dat Love Letters The King die je kon beluisteren. Lowlands, eh, de programmering is bijna rond en er staan toch wel wat verrassende namen op een band... waar ik al een paar jaar geleden van had gehoord... maar waarvan er tot nu toe nog nooit iets in Nederland is uitgekomen. Dat gaat gelukkig nu veranderen. Mariachi El Bronx, ze komen uit Los Angeles... Mariachi El Bronx. En wat je hoorde, dat kan je vinden op een cd die in 2009 van het gezelschap uitkwam. De cd die heet eh, El Bronx en het liedje dat je hoorde, Quinceañera... Mariachi El Bronx, vier albums hebben ze tot nu toe gemaakt. En ze zullen een van de velen zijn die zullen verschijnen op het eh, komende Lowlands Festival in augustus in Biddinghuizen. Een andere artiest die daar zal optreden, die heeft uh, eh, Pinkpobbel aangedaan. Afgelopen weekend stond ze op het Werchter Festival om vervolgens door te gaan naar Zwitserland. Zwitserland en dit weekend zal ze ook weer verschijnen op het North Jazz Festival. En dan heb ik het over de Vlaamse Sela Sue. En Sela Sue die was naar aanleiding van dat Rock Werchter Festival... ook nog even op de televisie te zien, op de Vlaamse televisie. En een van de vragen die daar aan haar gesteld was... dat, eh, dat, was de volgende op... Eh, welk festival ze eigenlijk het liefste staat. En toen zei Silla Soen, nou het liefste sta ik eh, op jazzfestival. Vooral in Nederland en noemde met name het North Sea Jazz Festival. Nou, dat was al in 2009 en het komend weekend zal ze daar ook weer staan. Maar goed, ze zal dus ook verschijnen op het Lowlands Festival. En wat, eh, wat je nu gaat horen, dat zal ze dan ongetwijfeld op beide festivals gaan zingen.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 dođemo cukra Pero stavač d'angelo Te zevr venga Te voglio bene, e dorio, non devo posso scordare ma si doge come zucchero però sta faccia d'angelo te sembra venga a noi hoor je dan de stem van eh, Jimmy Rosselli... die vorige week op 85-jarige eh, leeftijd overleed. Een van zijn eh, latere successen, dat heb je zojuist gehoord... dat was Mala Femana. En die song die werd gebruikt door Martin Scorsese in zijn film Mean Street... die draaide in 1973. Jimmy Rosselli, 85 jaar oud geworden... Had ik het juist over eh, dat Lowlands Festival waar de Vlaamse Sela Sue op staat. Er is ook nog een groep andere landgenoten die op dat Lowlands Festival zal staan. In eh, Biddinghuizen in augustus. En dat zijn oudgedienden. mag die al uh, eh, geruime tijd bij elkaar zijn. ook zullen ze verschijnen op Bukkelpop. Uit het verleden dit succes nog eens een keer. Hier is Deus. Nothing Really Ends. The plan, it wasn't much of a plan. I just started walking. I had enough of this old town and nothing else to do. It was one of those nights you wonder how nobody died. We started talking. You didn't come here to have fun, you said well, I just came for you. Do you still love me? Do you feel the same? Do I have a chance of doing that old dance with someone I've been pushing away? And touch, we touch the soul, the very soul, the soul of what we were then. schemes of shattered dreams lying on the floor. You looked at me, no more than sympathy. My lies, you have heard them. My stories you have laughed with, my clothes you have torn. And do you still love me? I have a chance? uit eh, België. Eh, en denk nog niet dat ze heel populair zijn in België en een beetje in Nederland. Nee. Ze toeren door heel Europa, want eh, ze zullen ze vanavond optreden in Oostenrijk... en verder zullen ze nog verschijnen in Slowakije, Zwitserland, Frankrijk, Portugal, Spanje. Kortom, het gaat goed met Deus en je zal ze in ieder geval ook tegenkomen... op het Lowlands Festival in augustus in Biddinghuizen. Deus en Nothing Really Ends, een plaat van tien jaar geleden. Um, ik blijf nog even bij de festivals en uh, ga nog even terug naar het uh, eh, Rock Werchter Festival van afgelopen weekend. Een headliner, een hekkensluiter aan het eind van de tweede dag, als ik het goed heb, een Belgische band... En ze waren daar heel populair. Ze stonden daar te dansen voor het grote podium. Toen Arsenal daarvan zich liet horen. Dit is een nieuwe single van de band Arsenal, One Day at a Time. Arsenal die voor de vierde keer op Rockwerchter stond. En nu dan op het felbegeerde hoofdpodium waar ze de afsluiter waren op een van de dagen. En toen ze uiteindelijk vertrokken waren, toen stond het publiek nog steeds eh, te roepen om meer. Maar er gebeurde uiteindelijk niets meer. Arsenal, die hoorde de nieuwe single van de band One Day at a Time. Een van de verrassingen wat mij betreft voor dat, eh, van het Rock Werchter Festival... dat was het optreden van een eh, duo. Niet zomaar een duo, want het is ook nog een eh, liefdeskoppel. Jenny en Johnny. Jenny die is zangeres geweest bij de band Rilo Kilo. Kylie. En ja, die heeft inmiddels een relatie aangegaan met Jonathan Rice. Jenny en Johnny. There was a wise crack. not a bad dude. Although you'd make bedroom eyes at a test tube. Late bloomers arrive when they want to. Then they go. She's an accomplice to your strangeness. So your father was emotionally restrained. But at that time, really wasn't with a kid. shadows on the horizon. It's like a portrait of your regression. But you'll always have sex with a stranger. Just that your quit. It's a real shame that you don't drive since you don't drink, you should be driving me around. me. stel om te zien en een leuk stel om hun muziek te horen. Jenny en Johnny, die kon je beluisteren met eh, Straight Edge of the Blade. En het eh, duo, dat treedt vanavond op, want eh, ze zijn nog even de Benelux gebleven. Ze treden vanavond op in Utrecht in Tivoli. Jenny en Johnny. En ja, ze waren dus afgelopen weekend in België voor rockwerchter. En als je wilt kijken wat er nog meer op Rockwerchter te zien was... dat kan vanavond om eh, ongeveer 11 uur dan zendt Canvas... de hoogtepunten uit van dat Rockwerchter Festival. Zo dadelijk, hier op deze zender, Radio 1. Het laatste nieuws met Jan van der Putten. En tot die tijd laat ik je genieten van orgelspel. Orgelspel door een oud-gediende. Maar het is wel nieuw materiaal wat je, van, wat je van hem gaat horen. Hier is Booker T. Jones.